omdat die Nederland niet meer inkomen. Vrachtvervoer is nog wel mogelijk. Steeds meer Europese landen hebben een inreisverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk ingesteld... vanwege de nieuwe variant van het coronavirus die er rondgaat. Ook de Eurotunnel richting Frankrijk is inmiddels dicht... waardoor het Europese vasteland niet meer per auto te bereiken is. Het kabinet zegt dat er gezocht wordt naar mogelijkheden... om Nederlanders te helpen die nu vastzitten in het Verenigd Koninkrijk. Hoewel het Europees Parlement had geëist dat er voor middernacht een handelsdeal met het Verenigd Koninkrijk moest liggen... hebben de brexit-onderhandelaars die deadline niet gehaald. De onderhandelingen gaan naar verwachting in de ochtend weer verder. Visserij is een belangrijk struikelblok. Het instituut Sportrechtspraak doet momenteel onderzoek naar 25 turntrainers... die beschuldigd worden van machtsmisbruik. De voorzitter van het instituut noemt dat tegen de NOS een schrikbarend hoog aantal... zeker binnen één sport. Afgelopen maanden hebben 75 mensen zich bij het instituut gemeld... met klachten tegen één of meer turntrainers. De hoze meldingen komt voor een groot deel door wantoestanden in de turnwereld... die afgelopen zomer aan het licht kwamen. De politie in Leeuwarden gaat beelden van feestende Cambuur-supporters bestuderen... om te kijken of er mensen alsnog beboet kunnen worden. Bij het Cambuurstadion kwamen gistermiddag ruim 100 fans bijeen... om te vieren dat ze het jaar afsluiten als nummer 1 van de eerste divisie. Zulke samenkomsten zijn verboden. Ook hielden de supporters nauwelijks afstand en droegen velen geen mondkapje. Als de politie hun identiteit achterhaalt, kunnen ze een boete krijgen van 95 euro. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Vooral in het noordwesten kan een bui vallen en de temperatuur daalt naar 3 tot 7 graden.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 Een heilige geest die hing daar te schijnen aan het plafond. In zijn blauwe training, zijn purperen plastron. Op dat moment zei Jozef, kijk dat is hier mijn kleine. We zien maar zijn neus, het is helemaal de mijne. De heilige geest moest lachen, hou garbe sukkelaar. Die kleine die is van mij, want ik was de hooievaar. Jozef gaf de geest een goeie mot op zijn gezicht. Toen zaten ze meteen zonder klank en zonder licht. Jezus is geboren, alleluia, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in het rond. De os en de nezel lagen knock op de grond. Toen kwam God de Vader en hij sprak, dit is mijn zoon. Nu stonden ze te gapen, nu zaten ze daar schoon. Jozef kon niet volgen en die is beginnen zuipen. En Maria van fronten, die wist ook niet meer waar kruipen. Dan werd me daar een kermis, dan werd me daar een klucht. Toen viel er nog een nest met engelen uit de lucht. Ah, Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stroom. Jezus nam zijn fles met pap en en heeft nog grap een verse piesdoek aangetrokken. Hij zei vrede op aarde aan iedereen die dat wil. Toen werd weer alles kalm en alles werd weer stil. Hij had er daar genoeg van en hij ging er maar vandoor en trok zijn aureooltje scheef over zijn oor. Hij is gelijk nog groot is een sportwagen gekropen. Al wie dan mij volgen wil, zal vreed hard moeten lopen.